Het appartementencomplex in Toulouse, waar de verdachte van 24 zich schuilhoudt, is nog steeds omsingeld door de politie. De man van Algerijnse afkomst wordt verdacht van de moord op zeven mensen. En hij heeft tegen de politie gezegd dat hij bij Al-Qaeda hoort. Vlak voor het begin van de herdenking in Lommel zijn twee mensen opgepakt. De arrestanten zijn Duitse secteleden die afgelopen weekend een dienst verstoorden door te zeggen dat het busongeluk in Zwitserland de straf van God was. De politie herkende de twee en haalde ze uit het publiek voordat de plechtigheid begon. De fractieleiders van de PVV in 11 van de 12 provincies staan volledig achter de Kamerfractie van de PVV en Geert Wilders hebben dat laten weten in een gezamenlijke verklaring na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Het is nog onduidelijk wat de PVV-fractie in Noord-Holland zal beslissen. Brinkman is daar fractievoorzitter. Er zijn berichten dat de andere vijf leden van die fractie zich nu ook willen afscheiden. Minister Spies begint met een proef in Amsterdam om scheefwonen tegen te gaan. Bij scheefwonen zitten mensen in een huurhuis dat eigenlijk te goedkoop is. Daarom wil Spies dat de corporaties afspraken gaan maken met de huurder. Als het inkomen omhoog gaat, moet de huurder kiezen tussen meer huur gaan betalen of verhuizen. De thuisapotheek is gesloten en vanaf morgen worden er geen medicijnen meer bezorgd. Patiënten worden verwezen naar de eigen huisarts of de lokale apotheek. Volgens de oprichter van de thuisapotheek waren er te weinig inkomsten. De thuisapotheek had zo'n 30.000 klanten en er werkten meer dan 100 apothekers, assistenten en andere medewerkers. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en zo'n 17 graden. De dagen daarna houdt het warme voorjaarsweer aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Radstad staan files de A1 Amsterdam naar Amersfoort, 3 kilometer voor Knoopend A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp, 9 kilometer door werkzaamheden. Op de ring Amsterdam A10 tussen Afrit Haarlem en de Koenten op 3. A12 Den Haag in de richting Utrecht bij Reewijk 3 en bij Bodegraven ook 3. Op de andere rijbaan staat tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct 13 kilometer door een ongeluk. Daar zijn drie rijstoken dicht. Het verkeer kan het beste bij Bodegraven omleiden via Leiden over de N11. Op de A13 richting Rotterdam, richting Den Haag, bij Delft-Noord 5 kilometer. En richting Rotterdam staat 3 kilometer voor de Kloop in Kleinpolderplein. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en, en het Vaanplein. Daar staat 8 kilometer. En Rotterdam richting Gorkum, daar staat bij Sliedrecht West 5 kilometer. Op de A15 richting Europort bij Spijkenisse 3. A20 naar Gouda voor knooppunt Brechtseplein 4 kilometer.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 Hè? When Will I Be Loved? Dit keer uitgevoerd door John Fogerty en Bruce Springsteen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Ja, één of twee uur lang gevarieerde country music vanaf diezelfde schijfjes. Here for a good time, dat hoop ik voor u ook. Dit is George Strait. Cause somebody done done me wrong Don't think for a minute that I'm gonna sit around and sing some old sad song I believe sunshine to do, but I like to do just what I like. I'll take the chance, dance the dance. It might be wrong, but then again it might be right. time When I'm gone, put it in stone Voor for a Good Time. George Strait heeft het eh, zelf geschreven samen met Baba Strait. Ik heb tegen u wel eens gezegd van let eens op de bassist of let eens op de gitarist of wat dan ook. Maar dit keer wil ik u ook weer vertellen van let eens op de bassist van Lady Antebellum. Dave Haywood heeft dit geschreven. Hè? Luister eens naar die bas. Prachtige logisch heeft die man. perfect quarter Scott en Charles Kelly, dat zijn de lead vocalisten van deze formatie. En Dave Haywood, dat is degene die u hoorde op de bas. En ik zei al, een prachtige basloopjes heeft die man, hè? It ain't gotta be love, dat zegt Brad Eldridge. Jacqueline van de Grient heeft weer een nummer opgenomen van eh, Rob Crosby, Chris Tompkins en Anne Marie. Die drie hebben het geschreven voor haar. Het is getiteld Car in the Field. En Rob Crosby heeft het daar in Amerika, in Nashville, eh, geproduceerd en allemaal opgenomen. Althans, de instrumenten. Daarna is het hier naartoe gestuurd en heeft eh, Jacqueline in studio Hans Albers in Nederhorst en Berg heeft zij de vocals ingezongen. En toen klonk het als dus... There's a car and a field in the middle of nowhere. De heldere stem van Jacqueline van der Grient en in de backing vocals Wim van de Vliert. En de laatste keer dat ik haar gesproken heb, toen uh, vertrouwde ze me toe dat ze binnenkort weer de studio in zou gaan. Dat zal misschien in deze week al wel gebeurd zijn om een nummer op te nemen van Ruud Hermans. En dan ook weer in de backing vocals die Wim van der Vliert. Het origineel van Ruud Hermans. everybody falls in love again A broken heart won't keep you looking for a friend Ain't no guessing how or where or when Just be sure to know you'll fall in love again Now the tears that you've cried Left some scars round your eyes And way deep inside Some pains never die From the embers of love on little spark flies that starts a new fire in the growing desire, and that's why. vaste luisteraar bent van het programma Country Track, dan merkt u al lang dat ik eh, niet alleen nog maar eh, pure country draai, maar ook regelmatig wat eh, Amerikanen. Onder andere dit nummer van Clarence Buckerow. Dangerous Secret van zijn cd Walls of the World. En het komt gewoon omdat ik steeds vaker wat muziek thuisgestuurd krijg van platenmaatschappijen die alleen maar Americana uitbrengen. En dat is ook met deze maatschappij. Continental Song, zo noemen ze zichzelf in, eh, in Nederland. En deze cd, It's a Good Life Honey, If You Don't Grow Weary, van Alexa Northwood. Alexa Woodward, wel goed vertellen wie er gaat zingen. Hè? En zij heeft het over wolves. and there was nothing else in the great wide world that we had. singer-songwriter daar in Amerika. En ik weet het, eh, er zullen heel veel mensen zijn die zeggen van dat is toch geen country. Nou, in Amerika staat ze hoog aangeschreven in de country scene hoor. Hetzelfde als eh, Tommy Womack met zijn laatst verschenen cd Now What. Play that cheap trick, cheap trick, play. I've been to London, I've been to Rome. Played my shows and come back home The golden goose ain't landed yet This is as good as it's gonna get iPod's playing an old cheap trick My oh my, you've grown up quick Trying to keep this kitchen clean That's all real life really means Another dollar, another day I shouldn't look back, but I do anyway no fuss and ain't no sweat. This is as good as it's gonna get. Love my son and love my wife. Try like hell to love my life. Jesus is my saving grace, but I don't always know my place. Another dollar, another day. I should not look back, but I do Slam myself down people's throats Bang my head against the wall All in all, I've had a ball A hundred bucks to play three sets This is as good as it's gonna get The future's shorter than the past My oh my, you've grown up fast Another Nowhere, so, Now What, zo heet de cd van eh, Tony Womack. En dit, dit is Lynn Myers. Zij is eh, jaren geleden al een keer op het eh, Floralia Country Festival geweest. Draw me a map of my heart. Drew a map my strong biggest fool show December 31st, 1999 People buying up army surplus things Afraid of what the new year will bring I live back in the woods, you see Y2K don't mean a thing to me Shotgun, a rifle, and a four-wheel drive A country boy can survive Country boys can survive I can plow a field all day long I can catch catfish from dusk till dawn Make her own whiskey and her own smoke too Ain't too many things these old boys can't do Including Bo We grow good old tomatoes and a homemade wine A country boy can survive Country boy give a damn. We came from the West Virginia coal mines and the Rocky Mountains and the western skies. If the bank machines crash, we'll be just fine, cause a country boy can survive. Country boys can met a good friend in New York City. Never call me Bull Cephas, call me Hillbilly. Really. But he was killed by a man with a switchblade knife. For $43, my friend lost his life. Now this dude's gonna get out in a year or two Cause the system don't work for me and you But a country boy can survive country folks can survive. Cause you can't stop a sound and you can't make us run. We'll survive the new millennium. We say great, we say ma'am. If you ain't into that, don't give a damn. We're from North Carolina and South Alabama, little towns all around crash, we'll be just fine, and the country boy, he'll survive. Not before Chad Brock, Hank Williams Jr. en George Jones. A country boy can survive. En ze hadden het over de, ja, al van jaren geleden, hè, van eh, het eh, jaar, eh, de eeuwwisseling ging het over. Want in het begin zeiden ze al van ja, de computermensen die zeggen dat uh, de 1999 tot 2000, dat gaan we niet overleven. Nou, we hebben het overleefd hoor. Cornflower Blue is een formatie uit Amerika. Die hebben een cd uitgebracht met daarop acht nummers het is eigenlijk een beetje een testcase van die platenmaatschappij of ze meer op zullen mogen gaan nemen. Ik verwacht van niet. zou zeggen van kijk maar eens een keer op hun site. Oh, cornflowerbluemusic.com En eh, daar zult u nog veel meer zien over deze formatie. staan nog wat meer nummers op. En eh, ja, zoals ik al zei, ik verwacht niet dat ze nog een, eh, een cd gaan uitbrengen hoor. Dit is Dark Stone, een bekend nummer. Take a letter, Maria. last night as I got home, about a half past ten. in the arms of another man. I kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new life. listen to my wife Send a copy to my lawyer I gotta start a new life You've been many things But most of all A good secretary to me And at times like this I feel You've always been close to me just so happens I'm free tonight Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio Address it to my wife Say I won't be coming home I gotta start a new life Take a letter for Rio Address it to my wife Graves. Zij schreef het al in 1969 en, in, uh, en 30 jaar later toen zei Doug ondanks dat het zelf een hele goede schrijver is, van laat me dat nummer nog maar eens een keer opnemen en opnieuw, eh, opnieuw produceren. Take a letter Maria. Dit is Rachel Harrington en her knockouts van haar laatst verschenen cd. Get Your Some. party till We're gonna mess around. Got the record player set and the curtains drawn. Got van eh, haar laatst verschenen cd in 2011, Rachel Harrington. En dit, dit is de tweede cd van Wade Hayes. De titel en de titel van de cd. I can hop my truck, round up my friends and any kind of love 45 come Wednesday His gray hair is getting thin But he's still hanging in there Don't feel too bad for the shape he's in He's seen yuppies in the White House But he thinks they're gonna fail Cause he just don't trust a president That never has inhaled And he prays to God to stop his crime but it seems to no avail. Well, he still loves country music, but he's been left out in the dark. Cause they don't play Merle and George no more. He don't know Billy Ray from God. And he's heard of Woodstock too, but it never could compete He was there the day that Hendrix played the anthem with his teeth.